En het werd in 1944 in Los Angeles opgenomen. Ik hou van dit soort live optredens. Vooral als er zeer geïmproviseerd wordt. En dat werd het. Want u kon getuige zijn van een prachtige solo's eigenlijk van de pianist Nat King Cole met Les Paul op de gitaar. En verder hoorde u nog Johnny Miller op bas... Lee Young op drums J.J. Johnson op de trombone, Illinois Jacket en Jack McCree op de tenorsax. Dat was een bezetting en ik heb eh, deze cd in mijn handen. Er staan nog meer prachtige nummers op. Maar ik ga uw aandacht vestigen op een concert wat gaat komen. En dat is komende week. En dan eh, hebben we hier in huis de bekende Amerikaan Scott Hamilton. En het is eh, eigenlijk een compliment aan de organisatie van eh, deze jazzmiddag hier in de krocht in Zandvoort. Want Scott Hamilton is in town. En hij wordt natuurlijk begeleid door het trio Johan Clement. Met Johan Clement op het piano, Erik Timmermans op de bas en Frits Landersbergen op de drums. Het begint het hele feest zondagmiddag om half drie en de toegang, u gelooft het niet, slechts 15 euro. En komt u met de auto, geen probleem in Zandvoort tegenwoordig, want er is een prachtige ruime parkeergelegenheid door de nieuwe parkeergarage u stapt zo praktisch van de parkeergarage bijna zo de kracht binnen. Nou, wat willen we nog meer? We gaan eens even luisteren naar Scott Hamilton. Want ik heb een prachtige plaat, een echte LP. En die heb ik op de draaitafel liggen. Ik loop nu naar de pick-up toe. Die staat in de hoek. We gaan luisteren naar Scott Hamilton met een heerlijk nummer. dat is Wrap Your Troubles in Dreams. yes I do Except when soft rains fall And drip from leaves then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do I've forgotten you just like I should Of course I have Except to hear your name Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should what a guy What a fool am I To think my breaking heart Could kid the moon What's in store Should I fall once more no, it's best that I stick to my tune I get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring should never think of spring.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 Chet Baker. Eerst zang en daarna instrumentaal. En daartussendoor ook nog Eric Truffaut. Met zang van Sophie Hunger in nummer Let Me En onze Haarlemse Sven Duif met het nummer Hold On. Ik was een van de eerste die de eerste cd van eh, Amy Winehouse kocht. En die is getiteld Frank. Met een aantal heerlijke, grove, zelfgeschreven nummers. Maar daar zijn er niet zoveel van die je op de radio hoort. Het begint met een eh, introotje en dan Stronger Than Me. vapo dede, da be stronger. u heeft haar wel herkend natuurlijk met People Get Ready, There's a Train Coming. En daar komt nu een trein aan. En dan heb ik het over Louis Armstrong en his All Stars. En het nummer wat we gaan draaien, vinyl is het. Hij staat op de draaitafel. Ik ga hem zo starten. Is St. Louis Blues. my last go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman wears her diamond ring. She pulls a man around, a schoolboy love is fine, Like Louis Armstrong, blows so nice and high. Gonna love that man until the day I die. I've been to the gypsy to get my fortune told. Yes, I've been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah. And when I went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you. Yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. <laughs> Baby! looking. Yeah. Baby, I ain't built so fine. Who said that? <laughs> Say I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine. I'm worried about what's on your mind. Eh, but all the boys like me, cause I take my time. That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence. Wait a minute now, wait, don't go berserk now, wait a minute. What was that? A little picket off somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. <laughs> zo was dat. En de bezetting nog even, want de zangeres is Welma Milton. En daar is Louis Armstrong ook nog een periode mee getrouwd geweest. Louis Armstrong natuurlijk zang en trompet. Barney Bickert op de klarinet. Trummy Young op de uh, tenor. Billy Carr op piano. Arvel Shaw de bas. En Barrett Deems op de drums. En dan hebben we het over een periode in 1954. We gaan eh, naar een nummer toe dat in vele vertolkingen te horen is geweest. Take the A-Train, u kent hem wel. Maar op het laatst dan denk je, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Maar deze uitvoering eh, is van grote klasse. En ik eh, vind het echt wel leuk om aan te kunnen kondigen dat, dat dit een, een opname is van 3 minuten en 33 seconden van een voor mij totaal onbekende dame. Nikki Janowski met Take the A-Train. E Música van Jimmy Smith eindigt dit programma van 2 uur van Jazz. U krijgt hem volgende keer van mij nog te goed, uh, Take the A Train. Want er werd een heel ander nummer gedraaid en dat was Seven Nation Army van Bel Oncle Sol. En we gaan er nu heerlijk uit met de swingende Jimmy Smith. Ik wens u nog een hele prettige dag toe. You should never you love me you my never said you love me when your lay across my folding bed. Mama, you were drinking your white lightning, talking all out your head. You said, b b b baby, baby, baby, shook sugar, that's all right with me. B b baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. Honey, you can have my juicy, juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea.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 62% vindt dat Rutte zelf niet doe zelf normaal terug had moeten zeggen. Van de PVV-aanhang noemt 20% de uitval van Wilders erg. 14% vindt zijn algehele optreden in het debat ongepast. Maar ook vinden bijna alle PVV-aanhangers dat er te veel ophef over wordt gemaakt. Opmerkelijk is verder dat volgens de peiling twee derde van de Nederlanders PvdA-leider Cohen ongeschikt vindt als oppositieleider. De burgemeester van Waalwijk heeft de noodverordening ingetrokken die was ingesteld vanwege de wedstrijd tussen RKC en NEC. De clubs spelen vanmiddag tegen elkaar. Burgemeester Kleingeld stelde de verordening gisteren in na overleg met de politie. Er zou kans op ongeregeldheden zijn tussen supporters van RKC en NEC. Door de noodverordening kon de politie preventief fouilleren. De supportersverenigingen van RKC en NEC waren verbaasd over de maatregel omdat er geen ruzie zou zijn. Vanochtend heeft de burgemeester de noodverordening ingetrokken omdat de dreiging zou zijn afgenomen. Meer wil de gemeente Waalwijk er niet over zeggen. In de Iraakse stad Kerbala zijn zeker tien doden gevallen bij een reeks explosies. Vanmorgen ontplofte er een autobom bij een overheidskantoor waar identiteitsbewijzen en paspoorten worden uitgegeven. Toen de hulpdiensten arriveerden explodeerden nog twee of drie bommen. Volgens plaatselijke media zijn er mogelijk 90 mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Kerbala is een belangrijk bedevaartsoord voor Sjiitische moslims. In Berlijn heeft de Keniaan Patrick Macau een wereldrecord op de marathon gelopen. Hij finishte in 2 uur 3 minuten 38. Eh, Dat is 21 seconden onder het oude record van Haile Gebrselassie, die drie jaar geleden vestigde in Berlijn. De Ethiopië kwam nu na 27 kilometer bij een tempoversnelling van Macau in de problemen en stapte met maagklachten uit.